Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Frankrijk is het weer onrustig geweest. Eerder deze week werd een jongen van 17 van dichtbij doodgeschoten door een motoragent... toen hij er vandoor ging bij een verkeerscontrole. En net was er een protestmars en werd het grimmig op de plek waar de tocht eindigde, vertelt onze correspondent. Er werd bijvoorbeeld eh, mortiervuurwerk afgestoken door jongeren die daar eh, meededen aan de demonstratie. Er werd ook vernieling aangericht, stenen uit de vloer getrokken. Die werden ook naar de politie gegooid. En politie vuurde daarop heel erg veel traangas af. En dat zorgde voor enorme chaotische tafereel op het plein bij de prefectuur waar de demonstratie eindigde. Vannacht worden in Frankrijk 40.000 agenten ingezet om te voorkomen dat het weer uit de hand loopt. De autopolonaise bij de Rijnbrug in Renen is voorbij. Een groep boeren met trekkers blokkeerde even die brug... waardoor het verkeer in beide richtingen er niet door kon. Op beelden was te zien dat mensen buiten hun auto gingen wachten... totdat ze verder konden. Madonna is weer thuis. De Amerikaanse zangeres lag een paar dagen op de intensive care vanwege een bacteriële infectie. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en voelt ze zich ook alweer beter, meldt de BBC. Madonna besloot al wel eerder om haar tournee uit te stellen. En veel gillende, gillende kinderen in Petpark Walibi Holland in Biddinghuizen deze weken. Het schooljaar zit er bijna op, dus is er weer een golf aan schoolreisjes. Maar balen als die kinderen net zin hadden in het reuzenrad, de oldtimerbaan, de treinbaan of de theekopjesmolen. Want daar mogen ze niet in, omdat ze zich niet kunnen gedragen. Het zijn jongeren die dan eigenlijk te groot zijn voor de attractie. Eh, en als die wel open is, dan gaan ze daar andere dingen mee doen eh, ja, dan waar die voor bedoeld zijn. Ja, en ook gezinnen met kinderen en andere bezoekers zijn dus de dupe van die scholieren. In de zomervakantie gaan de attracties wel weer alle dagen open nog het weer voor je. Bewolkt met her en der een buitje. Vanavond kan het gaan onweren. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen een zonnetje, maar ook soms een buitje. En dan maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein bij knooppunt De Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. En vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt De Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens. 2 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. Op de N242 Alkmaar Middenmeer. Na een ongeluk bij omval nog 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Maar alle rijstroken zijn daar weer vrij.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 I'm taller than most of my brothers, still they tower over me. The art of man is being policed by men who share my skin. The fluidity sin. I might as well be fiction. Cause I forgot to choreography. My limbs are not supposed to move like water.